4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de internationale trein die gisteravond in de buurt van Barneveld werd stilgezet... is geen verdacht pakketje gevonden. De zoekactie met zo'n 80 agenten en explosieve experts werd rond middernacht gestaakt. De trein kwam uit Duitsland en een passagier had de politie ingelicht... over een man die zich verdacht gedroeg. De man was al in Duitsland uitgestapt. Na de melding werd de trein op last van de politie stilgezet. In de trein zaten 300 passagiers. Ze moesten allemaal hun identiteitspapieren laten zien... voordat ze met bussen verder werden vervoerd. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort lag uren stil. Griekenland heeft plannen om een hek te bouwen van 12,5 kilometer lang en 3 meter hoog langs een deel van de grens met Turkije. De regering zegt dat dat nodig is om de toestroom van illegale immigranten te stoppen. 9 van de 10 immigranten die de Europese Unie proberen in te komen doen dat via Griekenland. En dan vooral via de regio Evros, die grenst aan Turkije. Vorig jaar kwamen 40.000 illegalen via die regio Griekenland binnen. Griekenland klaagt al jaren dat Turkije te weinig doet om de illegalen tegen te houden. Volgens de Griekse regering is een hek de enige oplossing. De Europese Unie is kritisch over het plan. Hekken en muren bieden geen structurele oplossing voor het probleem van illegale immigratie, zei een woordvoerder. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is een bank op spectaculaire wijze beroofd. De bankrover slaagde erin een tunnel te graven van 30 meter lang... die precies uitkwam bij de kluisjes van de bank. De dieven huurden vorig jaar zomer een gebouw naast de bank... en zijn waarschijnlijk toen al begonnen met graven. De tunnel was uitgerust met verlichting en ventilatie. Een Argentijnse aanklager sprak van een indrukwekkende prestatie. Hoeveel geld de bankrovers buiten hebben gemaakt is niet bekendgemaakt. Het weer, vannacht in het midden en oosten kans op een winterse bui. Het is 0 tot min 4 graden. Overdag veel bewolking en in het westen winterse neerslag... met temperaturen van min 1 tot plus 3. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. met Herbert Codé. Goedenacht, welkom in het derde uur van De Nacht op 1...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 Het gaat over een man die zijn ex vertelt dat hij er altijd zal zijn voor haar ook als ze een ander heeft. De Jackson 5 dus uit 1970 kwam deze plaat. Volgende eh, ja, twee artiesten die hebben een, een, samenwerking gevonden met elkaar. Ik heb het over Diane Birch. Dat is een uh, eh, dochter. En die heeft met haar familie in Zimbabwe eh, geleefd, in Australië, in Sydney. Dus die is eigenlijk overal een beetje heen gegaan. Uiteindelijk is ze ook nog in Amerika terechtgekomen. En ze heeft onlangs een album uitgebracht. Dat album heet Bible Belt. En ze staat ook met een liedje op het album van Alain Clark. Het album Colorblind. Dit is Too Soon, To End. around with nowhere to land. I said I'd never be here again, but that don't really to for a while.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 En dit, is, ja, dit was een van de Nederlanders die kan zeggen dat hij zijn album heeft uitgebracht in Japan. Dat is toch wel weer bijzonder. Hij heeft er zelfs ook nog opgetreden. En kreeg ook nog voor zijn debuutalbum ooit een gouden plaat. Het was Wouter Hamel met See You Once Again. Dat is de single van zijn nieuwe album. Zometeen een live opname van Joe Jackson, maar eerst Nora Jones. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I. this for a Lone Tambourine. He can't sing, you see. He's got to do something. why my coffee summer. pirates, yes, they rob us. Sold out to the merchant ships. A minute after they took out from the bottomless pit. But my head. you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever had redemption songs emancipate yourself. origineel van deze plaat staat op het eh, laatste album... het negende album van, eh, van Bob Marley en The Wailers, Uprising. En het is geschreven door Bob Marley toen er eh, bij hem kanker werd geconstateerd. En ja, door veel muzikanten is het nummer later gecoverd. En ook door de Nederlandse sing- en songwriter Blauwtsoen. Zometeen Suzanne Vega, maar is Tell Me Why. Dit is Genesis. maakte haar eerste album in 1977. En ondertussen heeft ze meer dan 25 albums op haar naam staan. En ook heeft ze aan heel veel projecten meegewerkt. Ik heb het over Amy Grant. Je hoorde ze samen met Vince Gill uit 1994. Toen maakte ze al samen een plaat. En het grappige is... Nou ja, grappig. Het is ook weer niet zo heel erg leuk, want ja, Amy is na een scheiding hertrouwd. Maar dan wel met de man waar ze in 1994 een liedje mee opnam. Vince Gill dus en Amy Grant. Daarvoor ook nog Suzanne Vega met Luca. Nu muziek van Toto. Dit is Africa, 1982. I hear the drums echoing tonight.